Vooral Megens met het NOS-journaal. In het zuidwesten van India zijn naar schatting een miljoen de regering zijn opgezet. Bij de overstromingen in de deelstaat Kerala zijn tot nu toe zeker 350 mensen omgekomen. In dat deel van India regent het al tien dagen onafgebroken. En het zijn de ergste moessonregens in 100 jaar. Nog steeds zitten tienduizenden mensen vast op de daken van hun huizen. Ze zijn ingesloten door het water en kunnen nergens heen. Reddingswerkers proberen deze mensen met boten en helikopters in veiligheid te brengen. Dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is rustig verlopen... ondanks dat er door CAO-acties geen politie aanwezig was. Toezicht was overgenomen door de gemeente. Volgens de burgemeester was het de rustigste editie van het festival... sinds de start in 2006. En sluit niet uit dat Decibel Outdoor volgend jaar opnieuw... zonder politie kan worden gehouden. Buitenlandse studenten die in Nederland een kamer zoeken... zijn kwetsbaar voor oplichters... Volgens het blad van de Erasmus Universiteit zijn ze vaak het slachtoffer van nepadvertenties op Facebook. In het blad staan voorbeelden van studenten die vanuit het buitenland duizenden euro's borg betalen voor een kamer. Maar eenmaal aangekomen in Nederland blijkt die kamer helemaal niet te bestaan, net als de verhuurder. Het internationaal vuurwerkfestival in Scheveningen is dit jaar gewonnen door Engeland. De jury waardeerde de originele elementen in de Engelse show. Het vuurwerkfestival kende een valse start omdat de eerste landenshows vorig weekend werden afgelast vanwege de harde wind aan het strand. Het is nog niet duidelijk hoeveel bezoekers het vuurwerkfestival dit jaar hebben bezocht. Het weer. Vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het zuidoosten schijnt de zon geregeld. Dan kan het 26 graden worden. Vooral in het westen ook af en toe regen en hooguit 22 graden.